to the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool looking for a way to be the one who I am chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home.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 Een beetje bluesmuziek hier aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Geweldig. Welkom bij de show. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren ongelooflijk verwennen met prachtige muziek.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 uit een James Bond film, weet je het nog? Rita Coolidge. Hier in de show bij eh, ZVL, de zondagmorgen van All Time High. En Bee Gees met How Can You Mend a Broken Heart. Straks over een kwartiertje gaan we praten met Sidney Volmer. Hij is schrijver van het boek C is een cirkel. Een eh, boek over zijn kind. Of hun kind eigenlijk, want hij heeft natuurlijk ook een partner. Eh, die eh, leidt aan een, eh, ja, een aangeboren hartafwijking. En hoe ga je daarmee om? En heeft daar een prachtig boek over geschreven. Hoe het zit allemaal, dat hoor je straks in een gesprek met Herman de Bruin. Zoals gezegd over een kwartiertje ongeveer. Dus blijf hangen. the distant star I'm wishing on tonight. Mm-hmm.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 Dus het wordt weer lachen en gieren en brullen. En feest natuurlijk in het uh, Zeeuws-Vlaamse. Dus, hey, wat hoorde je ook weer? Oh, goh, ja, Jason Mraz en Hello, You Beautiful Thing. Het zal je maar gezegd worden, zeg. En je hoorde ook nog Mariah Carey met My All. Over acht minuten gaan we dus praten over een prachtig boek van eh, Sidney Volmer. Ik kijk er al naar uit. Ik hoop jij ook. En tot die tijd onder andere de Rolling Stones. Ken je deze nog? Little Red Rooster. rooster two lays the crow for day. Keep everything in the farm upset. the dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. such as strange can be.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 Nou, opeens met deze prachtige ballad kwam. In de 70 jaren. Lou Reed dus. Heel herkenbaar. Walk on the Wild Side. En de Rolling Stones ervoor met Little Red Rooster. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met een vader die een ontroerend boek over zijn zoon heeft geschreven. En dat doe ik met Sydney Volmer. Sydney, welkom. Dank je, hi schrijver van een boek. Ben je schrijver van een boek? Ja, schrijver van een boek was je, want je hebt het boek geschreven. Maar eh, schrijver in het algemeen? Of, uh... Nou ja, het is, het is wel mijn vierde boek. Eh, ah, maar ik werk verder ook in de communicatiebranche. Dus ja, ja, dus wel met teksten en zo bezig in ieder geval. Ja, ja, zeker. Maar over uw zoon met een hartafwijking. Wat was daarover te vertellen? Een hele hoop. En in mhm. eerste instantie eigenlijk helemaal niks. Omdat het zoiets oh. intiems is en zoiets... Eh, spannends. Dat, dat ik nogal een drempel over moest voordat ik überhaupt het aan het papier wilde toevertrouwen. Ja, want het gaat over je eigen, eigen leven in het verhaal. Het leven van uw zoon natuurlijk. Klopt, ja. ja, En, en, het gaat ook veel over de, de dood van mijn vader alweer 18 jaar geleden oh, aan een hartaanval. Ja, ja, ook nog. En eigenlijk heb ik alle twee de, de episodes proberen te verweven in dit boek. Mhm. Ehm, vooral ook op advies van, eh, van de cardiologen die onze hart, eh, hartekind zijn, eh, zijn diagnose gaf. Drie jaar geleden. Ehm, toen toen ja, we erachter kwamen dat er dit met hem aan de hand was. En toen erachter kwam wat ik deed. en zei ze, nou, als je kunt schrijven, schrijf alsjeblieft. Want er is ongelooflijk veel behoefte voor al die ouders die 1500 kinderen per jaar... Mhm. ter wereld brengen met een, een hartafwijking. En dat, heeft, dat heeft u die ja. drempel overgeholpen? Ja, absoluut. Als ze dat niet had gezegd, had ik het niet geschreven. Nee, nee. nee. Maar wat, wat levert het dan op voor andere mensen? Krijgen die inzicht in hoe ze ermee kunnen omgaan? Nou, wat, wat onze cardiologen zei van als je kunt schrijven, schrijf alsjeblieft. Want er is ongelooflijk veel behoefte aan een boek over wat er met je als gezin gebeurt op het moment dat je kind een hartafwijking heeft. Want er is, er, er is niets over bekend. Eh, terwijl 1 op de zeven kinderen die sterft, sterft aan een hartafwijking. Het de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Mhm. En er is gewoon geen enkel boek over. ik hoop dat het context kan gaan bieden straks voor andere ouders die eh, ook eh, ja, de ballenbak in gaan. Zeg maar. En even voor de duidelijkheid, als mensen denken, ja, hoe zit het dan met uw zoon? dat is allemaal goed gekomen? Ja, het is, hij heeft een open hartoperatie ondergaan. En mhm. daar is hij ja, heel, heel sterk uit, eh, naar voren gekomen. Hij is nu drie jaar eh, verder, we zijn drie jaar verder. En eh, eigenlijk was de, de, het meeste, het zwaarste stel was voor ons als gezien gezamenlijk hoe, hoe, hoe, pak je de draad weer op? Of sterker nog, welke draad pak je weer op? En, en met hem gaat het gelukkig heel goed. en, en was, hij was eigenlijk al vrij snel weer Bovian En voor ons duurde het allemaal wat langer. En het feit dat het wat langer duurt, dat trauma, zeg maar, dat is wat ik geprobeerd heb in het boek eh, eh, ja, te onderzoeken en te duiden. En hebt u ook uh, en Wegen in het boek gedaan, dat zei u al. En er staat hierbij, C is een cirkel. Ja. Wat was daar de bedoeling van? Ja, de, de, van wat cryptische titel. Hè? Ik, ja. ik dacht, dat ik het toch eh, met hulp van 88 eh, donateurs eh, in crowdfunding gefinancierd heb gekregen. Mhm. Dan ga ik ook gewoon lekker mijn eigen soort titel doen en niet, en niet luisteren naar wat een redacteur zou hebben te zeggen daarover. Nee, nee, u hebt zelf de titel bedacht. Ja, ja en de, het, het, het, wordt ergens in het boek verklaard, dus dat is misschien leuker voor een lezer om daarachter te komen. Maar eh, onze zoon heette Cézanne en Cézanne eh, noemen we vaak C als roepnaam. Oh, op die manier. Mm, ja. Dus dan wordt het een beetje duidelijker in ieder geval voor mij. <laughs> Ja, ja, zeker. Ja, ja want het eh, boek is inmiddels verschenen, begrijp ik? 14 februari op Valentijnsdag. Uh, Valentijnsdag. Eh, ja, dan gaan we het presenteren en dan is het eh, te koop. Ehm, dus, maar mensen kunnen het wel pre-orderen, zoals dat heet in mooi Nederlands. En dat ja, via de website. Ehm, we zouden nog even de website noemen waar dat boek verkrijgbaar is. Ja, ja. boek is te bestellen op sydneyvolmer.com slash boekbestellen. En als mensen Stichting Hartekind willen steunen, dan kun je ook bij hartekind.nl donateur worden. En dan krijg je het boek gratis. Dus daar, hebben we eh, voor de eerste 40 eh, eh, nieuwe donateurs, die krijgen een cadeau. Kijk daar even naar op die beide genoemde websites. En als u er interesse in hebt, gaat u er gewoon mee door. Ik dank u wel voor uw openhartige gesprek, Sydney Volmer. En heel veel succes met het vervolgen. Want het zal nog wel even duren voordat u helemaal vrij bent van alle zaken die met uw zoon te maken hebben. En je blijft op een of andere manier naar hem kijken, denk ik. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I'm strong, I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still, I fumble and fall, run into the wall. Cause when it comes to you, I'm just another woman in love, a kid out of school. touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so broodjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september en een sterrennacht in mei en van de appel but I Bijna tien minuten over half elf hier bij ZVL. Van een prachtig lied, toch? Ja, fantastisch. Wij genieten er hier erg van. Van eh, Mathilde Santing. je ziet er vaak in theaters, maar heel zelden op televisie met haar prachtige liedjes. De appels op het tafelspray. Dat hoorde je hier bij ZVL. En, uh, en Murray met Just Another Woman in Love. In het volgende uur hebben we natuurlijk eh, zoals altijd een eh, ja, reportage van Jeroen van Gent. Want hij gaat altijd de straat op in de loop van de week en vraagt dan mensen van alles en nog wat. En eh, dat zijn altijd hele leuke reportages. Vorige week was er eentje waarbij <laughs> een incident plaatsvond tijdens de opname. Dat was wel spannend. Maar dat is deze week niet het geval als ik zijn reportage zo hoor. Maar hij is wel de moeite waard. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie rencontre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir Est-ce par hasard Est-ce par hasard s'il a le qui s'égare ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. est ce pas le s'il est violent ce soir Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire.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 Let's Fall in Love. Hmm. En dat op zondagmorgen. Maar dan op zijn Frans van Dave. En par hasard. En Lucas Graham. Ook alweer een eh, jaar of tien oud dit nummer. Wat is de tijd gevlogen? Seven Years heet het nummer. Mm Nou, het schiet lekker op de tijd. En eh, wij hebben het hier naar de zin. Hier bij veel. koop jij ook. En eigenlijk wil ik nu ja, stiekempjes. Nou ja, stiekempjes. Je lastigvallen met reclame over onze website. Want die is echt prachtig hoor. Ga er maar eens naartoe. Omroepzvl.nl. Daar vind je het laatste nieuws van eh, de regio bij elkaar. Dus de allerlaatste nieuwtjes. Uit je eigen stad. Uit je eigen dorp. Uit je eigen omgeving. Je leest het op onze website. www.omroepzvl.nl vaarwel, dat doen we niet voor vandaag. Dit uur is slechts ten einde. En zometeen hebben we een tweede uur. You're the Simply Red, Every Time We Say Goodbye. Dus, en een puberliedje van Lindsay de Pol. Won't Somebody Dance With Me. Zometeen tweede uur van de show. Je bent van harte uitgenodigd om dan ook te luisteren. Het tempo gaat een klein beetje omhoog. En we hebben een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus gewoon lekker blijven hangen, want dan komt het allemaal naar je toe.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 You know, people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you.